Marjan Koekoek met het NOS Journaal. President Obama gaat ervan dat de Al-Qaeda-leider hulp kreeg van Pakistanse geheimagenten. Anders had hij niet zo lang onopgemerkt kunnen wonen in Abbottabad. FC Twente heeft in de Kuip in Rotterdam de KNVB-beker gewonnen. De ploeg was na verlenging te sterk voor Ajax. Het werd 3-2. Ajax stond na 40 minuten met 2-0 voor door doelpunten van De Zeeuw en Ibisilio. Voor Twente scoorden daarna Brama en Jansen. In de laatste minuten van de verlenging bezorgde invaller Janko FC Twente de beker. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte in het centrum van Enschede een groot feest los. Ongeveer 400 Ajax-supporters die vanmiddag met de bus naar de bekerfinale in Rotterdam gingen, moesten vanavond met de trein terug. De verhuurder haalde 12 bussen leeg terug omdat op de heenreis in twee bussen vernielingen waren aangericht. In en rond de wedstrijd in de Kuip werden zo'n 40 mensen aangehouden voor kleine vergrijpen. In Bremen zijn 61 leden van twee rivaliserende motorbendes gearresteerd na een vechtpartij. De Mongols vierden in het centrum van de Duitse stad de opening van hun nieuwe clubhuis, ondanks een verbod. De politie greep meteen in. Daarna trokken de Mongols naar het clubhuis van de Hells Angels in Bremen. De leden van die motorbende stonden al klaar voor de confrontatie. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een woningbrand die mogelijk is aangestoken. Bij die brand raakten vannacht drie mensen gewond. Een man en een vrouw konden zelf nog naar buiten komen. Hun zoon van 17 moest door de brandweer worden bevrijd. De politie in Dordrecht heeft 25 mensen op de zaak gezet.